Dat is meer dan gebruikelijk, maar het is nu ook 65 jaar geleden dat het vernietigingskamp werd bevrijd. De voorzitter van het Auschwitz-comité zei dat er nog steeds geen woorden zijn voor wat er is gebeurd. In het Wertheimpark werden kransen gelegd, onder meer door vier overlevenden van Auschwitz. Topman Brouwer van het OM veegt de vloer aan met een onderzoek van het tv-programma Zembla. Dat zegt dat 90 officieren van justitie de afgelopen 10 jaar grove fouten hebben gemaakt met bewijsmateriaal en dat ze daarmee zijn weggekomen. Brouwer zegt dat het geen persoonlijke fouten van de officieren waren, maar fouten in de organisatie. Tegen officieren die in de fout gaan worden volgens Brouwer wel degelijk maatregelen genomen. In Libië is een Zwitserse zakenman in hoger beroep gedeeltelijk vrijgesproken. Hij was in de zomer van 2008 opgepakt omdat hij illegaal in Libië zou zijn. De arrestatie kwam na de aanhouding in Zwitserland van de zoon en schoondochter van de Libische leider Gaddafi. Die werden verdacht van het mishandelen van hotelpersoneel. De Zwitserse zakenman was in eerste instantie veroordeeld, maar is nu dus gedeeltelijk vrijgesproken. PSV moet de eerste plaats in de eredivisie weer delen met de FC Twente. PSV kwam tegen Vitesse niet verder dan 0-0. Twente won thuis met 2-0 van Rode JC. PSV en Twente hebben nu allebei 52 punten, maar PSV heeft een beter doelsaldo. Utrecht speelde met 0-0 gelijk tegen Heracles en eerder vanmiddag eindigde Feyenoord-Ajax in 1-1. Roger Federer heeft de Australian Open gewonnen. De nummer 1 van de wereld versloeg in de finale de Brit Andy Murray in drie sets. In totaal heeft Federer nu het recordaantal van 16 Grand Slam titels gewonnen, waaronder vier keer de Australian Open.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 And the way the sunlight plays upon her hair softly smile. I know she must be kind. luisteraars, hartelijk welkom bij een andere aflevering van eh, Golden CFM. En ik had eigenlijk geen microfoon voor mijn tata staan. Nee, dus, nou, da eh, ik het ook. <laughs> Eh, in ieder geval hartelijk welkom bij een eh, nieuwe aflevering van Golden CFM. Ja, alweer het vijfde jaar getal dat we daarmee bezig zijn. zowel Daan Lefferts als ik. Daniel moet ik natuurlijk zeggen. Neem me niet kwalijk, Daan. Maar niet, uit, Daniel. <laughs> Goed, u luistert. Nou, trouwens, als u dit soort muziek luistert, is het 9 van de 10 keer is het Golden CFM. Op de maandagavond van de, ehm, en moet ik even nadenken, even weken. Ja. ja. En dat is er eentje van vanavond. We begonnen met de Beach Boys, de band die in 1961 werd opgericht door de broers Brian, Dennis en Carl Wilson. Hun eh, volle neef Mike Love en hun schoolvriend L. Jardine. Oké. Goed, we gaan even kijken wat de volgende is. Dat is namelijk eh, een nummer van eh, een, een, ja, een band uit, uit Engeland niet zo heel erg bekend geworden. Een hele grote hit gehad. En die gaan we voor u draaien. Yellow River van Christie. Oh CFM. Op de maandagavond. Golden CFM luistert u naar. En dit waren de Flower Potman A Walk in the Sky. We gaan door met Keith West. Ja, en die heeft eigenlijk maar één heel bekend nummer gemaakt.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 To everything, turn, turn, turn. There is a season. inderdaad aan. Dat waren de Birds met een eh, hele grote hit uit 1965. De Birds opgericht door Jim McQueen, die later zijn naam veranderde in Roger McQueen... David Crosby en Gene Clark. En later kwamen daar Chris Hillman en Michael Clark bij. En uit die groep zijn weer een heleboel andere dingen ontstaan. Bijvoorbeeld McQueen Clark en Hillman eh, eind jaren 70. En David Crosby is natuurlijk heel erg bekend. Onder andere van Crosby, Stills, Nash en Crosby, Stills, Nash en Jong. En nog veel meer andere groepen. Want deze man heeft zich echt door de hele popgeschiedenis heen... Uh, in alle mensen die je maar eh, een beetje kan noemen, tenminste denk ik, gespeeld. Twice as much. En dat is een heel ander eh, verhaal. Dat eh, is een eerlijk verhaal, oftewel True Story. Een van de vier singles die ze hebben opgenomen naast twee albums. Een, eh, een groep uit Middlesex, Engeland. En wij gaan dan inderdaad voor u draaien True Story. Sometimes it seems that all I have to do is worry, and then you're bound to see my other side. I'm just a soul whose intentions are good. Oh Lord, please don't let me be misunderstood. If I seem it. understood. I'm just a soul whose intentions are good. Oh Lord, please don't let me be misunderstood. Yes, I'm just a soul whose intentions are good. Oh Lord, please don't let me be misunderstood. onmiskenbaar The Animals. Een groep die eigenlijk voort is gekomen uit de Ellen Price Rhythm and Blues combo. En toen Eric Burden daar als zwanger bij kwam, uh, ja, werd het al heel gauw die Animals. Want de man heeft zo'n gigantische stem. En dat heeft hij later ook nog een x-aantal keren eh, bewezen. Eh, de oprichter van die groep, de Alan Price, die, die kon dat eigenlijk min of meer niet zetten. En stapte uit de groep in de zomer van 1965 toen dit nummer wat we voor u draaiden een hit was. En begon een nieuwe formatie, de Alan Price zit ja, en ook dat groepje, groep moet ik zeggen, heeft ook eh, een heleboel echt hele grote nummers eh, gemaakt. De volgende die we voor u eh, gaan draaien is Eve of Destruction. En dat hoeft natuurlijk niet verder uitgelegd te worden. Dat is natuurlijk Barry McGuire met zijn hele grote hit uit 1965. ain't got time to take a fast train. Lonely days are gone, I'm a going home. My baby used wrote me a letter. When she wrote me a letter, said she couldn't live without me no more. Listen, mister, can't you see I got to get back to my baby? time grote hit van de boxstops in juli 1967. Onder andere 1 in de US Hot 100. Canada nummer 1 gestaan, Australië nummer 4 en de UK nummer 5. We gaan door met een, eh, een Bart eigenlijk. Een, eh, een, eh, ja, een schot. Donovan heet hij. Dat zegt al genoeg. Eigenlijk heet hij Donovan Philip Leach.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 ze treden nog steeds op. Weliswaar niet meer in dezelfde samenstelling. Want alle vier de heren van het oorspronkelijke kwartet zijn helaas al overleden. Het is niet anders. We gaan door met een Nederlandstalig lied. En eh, ja, wie kent het eigenlijk niet? Het is een nummer uit uh, Ja, zuster, nee, En het heet Op een mooie Pinksterdag. En het is een nummer van Leen Jongwaard en André van de Heuvel. Een hit in Nederland in 1967. Op een mooie Pinksterdag als het even kon. Liep ik met mijn dochter aan het handje in het park, te kuieren in de zon. Gingen maar de liefjes plukken, eentjes voeren eindeloos toch je jurk wordt nat, je handjes vuil en papa boos. Vader was een mooie held, vader was de baas. Vader was een duidelijke mengeling van onze lieve Heer en Sinterklaas. Ben je bang voor het hondje? hondje bijt niet, papa zegt dat hij niet bijt op een mooie Pinksterdag met de kleine meid. Als het kindje groter wordt, Roosie in de knop je tegen alle grote jongens willen zeggen, handen thuis en lazer op. Heb u dat nou ook, meneer? Jawel. ze zwanger zijn. Kan ook nog vandaag. Het kan van de behanger zijn. Of van een Franse zanger zijn. Of iemand uit Den Haag. Vader kan gaan smeken en gaan preken tot hij purper ziet. Vader zegt pas op hondje bijt, ze luistert niet. Vader is een hypocriet, vader is een nul. Vader is er enkel en alleen maar voor de centen en de rest is flauwekul. Ik wou dat ik nog een keer met mijn dochter aan het handje Just left without a note. It was awfully cold and I had no coat, so I didn't go to follow her. And on my own, I'm sitting here. Now let me tell you, folks, about a girl I used to know. And the name is Amy, and I love her so. Ba-dum-bum. En de name is Amy Sandy Coast. Met als liedzanger natuurlijk Hans Vermeulen. Dat is ook een compositie van hem. Het was weliswaar niet echt een hit. Het heeft eh, op zijn hoogtepunt op nummer 22 staan in de top 40. En maar heeft er wel zes weken eerder staan. Maar het is gewoon een heel lekker nummer. Laten we eerlijk zijn. Nou, ja, ja, ja, toch? Vind ik wel. Klopt helemaal. Goed, we gaan naar een, eh, eh, een, groep van een nogal een gewichtige heer toen de tijd, Demis Roussos. En hij was toen de tijd liedzanger van Everdite Child. En onder andere een van zijn eh, bandleden was Vangelis Papatanasiou. Ja, moeilijk Griekse naam. Die later ook nog onder de artiestennaam Vangelis hele mooie muziek heeft gemaakt. Een beetje, beetje ja, vage muziek, maar wel erg goede muziek. We gaan voor u uh, draaien It's 5 O'Clock, een grote hit uit 1970. It's 5 o'clock when I walk through the empty streets. Thoughts fill my head, but I'm still... one speaks to me, my mind takes me back to the years that have passed me by. hebben we wel, hè Daan? Ja, eh, sorry. Toch wel? <laughs> Ik heb het vergeten. I Want to Hold Your Hand. Natuurlijk de Beatles. En het was een eh, George Martin productie. Dit was een nummer dat ervoor zorgde dat de Beatles ook in Amerika doorbraken. Het was, eh, in, werd in, in, 1963 op 26 december in Amerika uitgebracht. En het werd een nummer 1 hit in de Billboard Hot 100. Het is eh, uiteraard een Lennon en McCartney eh, eh, nummer. En dat werd geschreven in het huis van Paul McCartney's toenmalige vriendin Jane Asher. En in de kelder van het huis gaf de moeder van Jane, en dat was een Margaret Ashe muziekles. En er stond een piano. En aan die piano schreef Lennon McCartney samen I Want To Hold Your Hand. En dat is eh, niet alleen bij I Want To Hold Your Hand gebeurd, maar ook bij diverse andere nummers dat ze samen elkaar aan wisten te vullen. En dan kan ik wel een hele moeilijke Engelse tekst gaan voorlezen, een, uitspraak van Lennon. Maar dat, eh, dat ga ik niet doen, want ik moet helaas het einde van dit programma aangekondigen. Het, eh, het, was weer ontzettend lekker om dat voor u te maken. Over eh, twee weken zijn we weer live vanuit de studio aan het Raadhuisplein. Raadhuisplein? Gasthuisplein moet ik zeggen. Joop, trouwens, we gaan nummer 19 draaien. We gaan 19 draaien? Oké. Dat is de Cream, White Room. Ja, goed hè. Waarom gaan we dat doen? Nou oké. Okay. Eh, Omdat het beter uitkomt dan. We gaan eruit met de Cream, uh, White Room, een hit uit 1968. station.